De Nationale Overgangsraad in Libië wil dat ze worden uitgeleverd. Na het opstappen van VVD-wethouder Mostert in Schiedam hebben ook de drie overgebleven wethouders van het CDA en de PvdA hun functie neergelegd. Ze vertrekken om het debat over een rapport over de oud-burgemeester Verver niet in de weg te zitten. Verver wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het creëren van een angstcultuur. In het rapport staat ook dat het Schiedamse college ernstig tekort is geschoten. In de VS is het dodental door de tropische storm Irene opgelopen tot 43. Ook in Canada vielen doden. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen, verkeersongelukken en overstromingen. Meer dan 5 miljoen Amerikanen aan de oostkust zitten nog zonder stroom. Bij een achtervolging op de A1 bij Muiden heeft de politie vannacht op drie inbrekers geschoten. Een van hen raakte gewond, twee inbrekers zijn opgepakt en een derde is nog voortvluchtig. vluchtig. Een deel van de A1 bij Muiden werd afgesloten voor sporenonderzoek. De voormalige trainer van Feyenoord, Mario Been, gaat aan de slag bij de Belgische landskampioen Racing Genk. Hij tekent een contract voor één jaar. De 47-jarige Been vertrok vorige maand bij Feyenoord nadat hij het vertrouwen van de spelers had verloren. Timo de Bakker is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. De tennissen verloor van de onbekende Tunesiër Yaziri. De Nederlanders Robin Haase en Jesse Houta Galoen komen later in actie, net als Arank Starus en Michaela Krajicek. Dan nog het weer, vandaag af en toe zon, een enkele bui en 17 graden. Vanaf morgen meer kans op zon, voor dan zo'n 20 graden. Dit was het. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A28 naar Utrecht, tussen Amersfoort-Vathorst en Leuzen-Zuid, 3 kilometer.